Dielke Teertstra met het NOS-journaal. Twee Nederlands geluk besmet met het ebola-virus. De twee behandelden in Sierra Leone drie patiënten die later aan de ziekte overleden. Op dat moment droegen de artsen geen beschermende kleding. Ze hebben geen symptomen van ebola, maar het kan weken duren voordat het virus zich openbaart. De artsen vliegen waarschijnlijk komend weekende naar Nederland. Of ze hier in quarantaine worden geplaatst is niet duidelijk. Het ziekenhuis waar ze werkte is inmiddels gesloten. De belangrijkste cijfers van Prinsjesdag zijn uitgelekt. Het gaat om de macro-economische verkenning die in handen is van de NOS. Daarin staat dat de economische groei wordt geraamd op 1,25 procent... en dat het begrotingstekort daalt naar 2,2 procent. Na vier jaar van koopkrachtverlies krijgen veel mensen weer wat meer te besteden. De werkloosheid daalt volgend jaar naar 605.000. Op Sint Maarten is een hooggeplaatste douaneofficier veroordeeld tot zeven jaar cel vanwege betrokkenheid bij een drugstransport. De man vloog zelf mee met het transport van 268 kilo cocaïne van Curaçao naar Sint Maarten. De partij werd ontdekt bij een 100% controle op de luchthaven van Philipsburg. Volgens de rechtbank was niet alleen de douanier bij de smokkel betrokken... maar ook het personeel van Swissport Cargo Services... de luchthavenpolitie in Curaçao en de douane op beide eilanden. Wegens capaciteitsproblemen is alleen maar onderzoek gedaan naar de hoofdverdachte. De komende nachten is in Nederland mogelijk het noorderlicht te zien. Dat zijn gekleurde strepen in de lucht die ontstaan doordat elektrisch geladen deeltjes van de zon in de atmosfeer komen. Normaal is het noorderlicht alleen in het poolgebied te zien. De bewolking en de felle maan kunnen nog wel roet in het eten gooien. Het weer het blijft droog met vannacht kans op mist. Het koelt af tot een graad of 10.